nieuws van 2 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Britse Universiteit van Oxford gaat een nieuw ebola-vaccin testen op mensen. 16 gezonde vrijwilligers worden binnenkort ingeënt... om te achterhalen of het de juiste reacties in het lichaam losmaakt... en of er bijwerkingen optreden. De test wordt versneld uitgevoerd vanwege de uitbraak van ebola in West-Afrika. Bij succes kunnen mensen in besmette gebieden aan het einde van het jaar met het middel worden ingeënt. Amerikaanse onderzoekers zijn bezig met een ander vaccin tegen ebola... waarvan de resultaten eind dit jaar worden verwacht. De VVD vindt dat het kabinet de komende jaren nog meer geld moet uittrekken voor defensie. In de miljoenennota stelt het kabinet vanaf volgend jaar extra geld beschikbaar. Vanaf 2017 is dat structureel 100 miljoen euro. Tijdens de algemene beschouwingen zei VVD-fractievoorzitter Zelstra dat er meer nodig is om de veiligheid te garanderen. Zijlstra ging in, ook in op kritiek van de oppositie dat de hervorming van het belastingstelsel te lang duurt. Volgens de VVD-fractievoorzitter kost dat zeker vijf tot zes jaar. Bij de stichting die is opgericht na de moord op de jongetjes Ruben en Julian is geld verduisterd. De voormalig voorzitter van de stichting Ruju heeft 3000 euro achterover gedrukt. Daarvoor heeft hij een taakstraf van 60 uur gekregen. De stichting zamelt geld in voor een monument ter nagedachtenis aan jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Een lekkend pakketje bij een Amsterdams vervoersbedrijf. Vanmorgen bleek toch niet de giftige stof ricine te bevatten. Waarschijnlijk zat er ricini in, beter bekend als wonderolie. Zes medewerkers van het bedrijf hadden de dampen ingeademd... en werden met luchtwegklachten in het ziekenhuis behandeld. De hulpdiensten dachten dat het om het zeer gevaarlijke ricine ging. Een speciaal brandweerteam heeft het lekkende pakketje opgeruimd. Het weer nog, volop zon vanmiddag bij 23 tot 26 graden. Morgen is het opnieuw warm en zonnig, maar in het zuiden is er wel kans op een bui.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 En dan gaan we verder met onze marathon. Twee uur lang nog de vinyljaren. Muziek uitsluitend van LP met een tikje, een krasje en wat iets meer zei. En eh, ja, alleen de tune komt nog van de computer. Nou ja, daar heb ik geen vinyl van. Vinyl staat er helemaal in de belangstelling, hè? Ja, zeker als je in Haarlem eh, gaat kijken naar in het Historisch Museum. Want daar is een fantastische tentoonstelling gaande over... Eh, Haarlem Vinylstad. En u weet natuurlijk misschien nog wel dat eh, ooit, nu, nu niet meer geloof ik, maar ooit de twee grootste platenperserijen in, uh, in Haarlem stonden. Ja, en in Heemstede, Ja, ook, niet te vergeten. Aan de Blekersvaartweg, daar had je die van Bovema, de platenperserij. IMI Bovema, weet je nog? Dat is later allemaal verhuisd naar de Tulpenkade in Haarlem. En eh, als ik het goed heb, dan draait die platenperserij aan de Blekersvaartweg. Die draait nog steeds. Ja, weet ik niet of het zo is eigenlijk. Maar goed. Eh, in Haarlem is nog wel een hele grote. En eh, we hadden natuurlijk, vroeger hadden we ook CBS in Haarlem, weet je wel. Later is dat Sony geworden. Maar eh, dat hadden we dus ook in Haarlem. Grote, grote platenperserij. Nou, de hele geschiedenis daarvan kunt u volgen... op die prachtige tentoonstelling in het Historisch Museum van het Kleine Heiligland. Of Groot Heiligland, dat wil ik afwezen. In ieder geval bij ergens bij de Heiligland in de buurt. Eh, daar heb je het Haarlems Historisch Museum. En daar is dus die tentoonstelling. Ik ben er nog niet geweest, maar ik ga er zeker heen. Het is van de baan. Jawel. En er zijn ook nog hele leuke vinylwinkeltjes in Haarlem. Hè, waar je gewoon nog echt... Eh, eh, vinyl kunt kopen. Ik, van de week liep ik toevallig met Angela naar, eh, naar het Nieuwe Kerksplein. En toen zag ik daar ook in achter zo'n zijstraatje weer zo'n leuk klein winkeltje waar allemaal LP's en zo verkocht worden. Ja, geloof mij, de LP gaat de CD overleven hoor. echt waar. Als je een paar jaar verder zijn, dan is er geen cd meer te koop. Want dat kan je allemaal digitaal krijgen. Maar LP's lekker niet. Ha! En dat is toch wat, hè? Die mooie hoezen en zo. Heb je tenminste nog eens wat in je handen. Ja. Ik sprak gisteren een vriend van me. Die had vroeger in, Haar in Beverwijk een grote platenzaak. En uh, had een etalagetje gemaakt. En er stond een oude LP van mezelf in. Die heb ik maar meegenomen. <laughs> ja dan ehm, eh, zat met hem, eh, kwam ik met hem eh, ter sprake. En toen zei hij, ja, ik heb wel weer plannen. Want hij heeft nog een hele voorraad uit zijn vroegere winkel staan. Allemaal LP's. Zijn man, daar moeten we toch eens een keer wat mee doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Een winkeltje beginnen of zo. Niet te duur, een klein pandje. En die bakken weer neerzetten. Lijkt me best leuk. En ik denk ook dat er nog, dat er nog, dat er nog vraag naar is. Goed, vandaag gaan wij <coughs> doen Elvis Presley, die 20 Greatest Hits. Verder Poco, Greatest Hits. En Nina Simone, My Baby Just Care For Me. Die drie platen gaan we doen en we beginnen met Elvis. Hij kraakt wel een beetje, maar dat maakt niet uit hoor. Put chain around my neck and me anywhere. me be. Oh, let him be. teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. You're teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. Baby, let me be around you every night Run your fingers through my hair And cuddle me real tight Oh, let me be Oh, let him be Your teddy bear I don't wanna be a tiger Cause tigers play too rough I don't wanna be a lion Cause lions ain't the kind you love enough to the moon of your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. lekker om dat weer eens terug te horen. Hè? Eh, Nina Simone, het nummer heet eh, My Baby Just Cares For Me en uh, The Album. En er staan hele mooie nummers op. <clears throat> met name het wat oudere werk van... van Nina Simone het meer jazzy werk, zou ik maar zeggen. Later is ze wat commerciëler gegaan met grote orkesten, weet ik het allemaal niet. Maar dit is nog een beetje het, het kleine werk allemaal. Dus, en daar hou ik wel van. Ehm ik schat dat dit ongeveer 1963, 62, 63 was. Dus een aardige tijd geleden. Nina Simone, een legendarische zangeres, maar ook een zeer begenadigd pianiste. Dat kon u uh, bij dit nummer al prachtig horen, omdat ze de pianopartijen eh, zelf speelde. En zij had een klassieke opleiding. En <clears throat> dat, uh, dat kon je ook horen, want het was allemaal een beetje uh, bachachtig, zou ik maar zeggen. Goed, de derde artiest die we vandaag in dit programma hebben is de band Poco. Eh, informatie zal ik nog even, eh, dat komt later. Eh, maar in ieder geval een Amerikaanse country rock band die ook eind jaren 60, begin jaren 70 hoge ogen gooide. in Amerika met name. Ik geloof niet dat ze hier in Nederland een, grote hit gehad hebben. hoewel ik mij wel kan herinneren dat ik ooit dus een verzamel-LP kocht. Ehm, Rockbuster heette die. Daar stond ook een nummer van ze op. En met mijn toenmalige bandje uh, hebben we dat nummer You Better Think Twice ook gespeeld. Nou, dat nummer komt straks aan de orde. <clears throat> Ehm, we gaan eerst beginnen met een ander nummer van deze Amerikaanse band Poco. Poco en dat heet Come On. Hier zijn ze. ontstond in 1968 eh, ongeveer na het uiteenvallen eh, van de band Buffalo Springfield. Eh, Buffalo Springfield was een, een band die ja, toch wel behoorlijk tot de verbeelding sprak in Amerika. Onder andere met Neil Young en Stephen Stills daarin. En um, Poco was eigenlijk een beetje de eerste band in Amerika die de country rock zeg maar ten horen bracht op LP. Als een beetje als wegbereider voor later Crosby, Stills, Nash en Young natuurlijk. En uh, vooral ook voor de Eagles. Het enige vervelende voor Poco was dat ze nooit echt het succes hebben gekend wat de Eagles later dus eh, wel uh, kregen. Maar goed, ze hebben lekkere muziek gemaakt en ehm, we hebben dus nu de LP The Best of Poco eh, greatest Hits of Poco. En daar gaan we dus lekker naar luisteren. Dus dat is eh, lekker. Eh, Elvis Presley wederom. En het is een LP met alleen maar knallers erop. Hè. er zit geen, geen zwak nummer tussen. Dit zijn allemaal echt zijn grote hits. Eh, daarom heet hij ook de 20 Fantastic Hits of Elvis Presley. Hij eh, kraakt wel een beetje, want hij komt uit de kroeg. Hij komt uit de collectie van het, het voormalige wapen van Zandvoort. Niet de huidige, maar die, de versie hiervoor, zou ik maar zeggen. En uit die collectie komt die plaat. Dus... eh is to cry there in the gloom. Be so, I'll make so lonely, baby. I'll be so lonely. Oh, you're so lonely, I'll make you die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you so, think you be so lonely, baby. Well, they're so lonely. But lives are so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel where you will be. But you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. so lonely they could die. goodbye, oh sleepy head. I'm packing you in like I said. Remember, darling, Geweldige zanger is dit Nina Simone. Een geluid dat je ook ogenblikkelijk herkent eh, zo goed als het is. En dan dat pianospel erbij. Echt, echt helemaal geweldig. Nina Simone dus. Don't smoke in bed. Ja, dat is überhaupt natuurlijk niet slim om dat te doen. Veronderstel dat je kus in de brand vliegt. Hè? Dat is helemaal niet goed. Poco dus. Um, ehm, eh, bent die dus ontstaan is in 1968 uit het uiteenvallen van eh, de Buffalo Springfield. En we gaan van hun draaien A Good Feeling to Know. to you. You free my dus is dat ze allemaal zo vreselijk kort zijn. Dan kan je niet eens een broodje eten. Ah, mm, mm, mm, en dan moet je barsten van de honger. Ja, dan gaan we helemaal. You ain't nothing but a hound dog was dat van eh, Elvis de Pelvis. Oftewel Elvis Aaron Presley. Doorgebroken in 1955, 56 met zijn eh, allereerste plaatje That's Alright Mama. Wat hij voor zijn, voor zijn moeder opnam. En eh, toen viel hij dus op bij Sam Phillips van het Sun Label. En ja, de rest is geschiedenis. Helaas al lang niet meer onder ons, onze Elvis. Maar zijn platen blijven eeuwig. En zijn schare fans ook. Want eh, op zijn landgoed in Memphis, eh, Graceland... is het nog steeds elke dag een gek huis van fans die ja, te bedevaart kan gaan... zou je bijna kunnen zeggen. Elvis Presley dus en Hound Dog. <clears throat> Ga door met Nina Simone. En van haar draaien we Mood Indigo.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 En misschien verwondert u zich een beetje over de doorstart. Ja, ik zit onder wel toch eventjes aan de inwendige mensen denken. Hè? Even broodje eten en zo. Ja, dat moet er ook tussendoor. Ik bedoel, dat gaat anders dan loopt het fout. Dan val ik straks van de honger. Dan val ik in elkaar. Dat <laughs> kan natuurlijk ook niet. Goed, nou, eh, dus eh, ja. we gaan door met Nina Simone. Alweer, ja, alweer. En dit nummer, dat heet He Needs Me. En dat is mooi. Oh, dit is zo mooi. Luister en huiver. He needs me. He doesn't know it, but he needs me. And so no matter where he goes, though he doesn't care, just as he Around. En dat was eh, uiteraard wederom uh, Poco. En ja, het acte er een beetje in. Na dat mooie rustige liedje van Nina Simone. Dat uh, He Needs Me. En ehm, Poco, ehm, ja, de, de, eerste jaren, de eerste bezetting bestond naast de oud Buffalo Springlied leden zanger Richie Fury. Fury moet je zeggen. En Jim Messina. Eh, een man die jullie nog wel kent. Die later ook nog iets met Kenny Loggins ging doen en zo. Die deed de lead guitar en de zang. En eh, <clears throat> eh, Rusty Jong... Die deed steelgitaar en dobro. En dan hadden we ook nog George Grantham. Die ehm, deed drums en zang. En dan hadden we ook nog Randy Meisner. Sorry. Randy Meisner, maar die was alweer vertrokken voordat de eerste LP zelfs uitkwam. Ehm, die eh, ging toen andere dingen doen. En die stond later ook weer aan de wieg van de Eagles. Um, ja. En de eerste LP van het bandje die heette Picking Up The Pieces. En ehm, nou ja, hij komt dus later terug als eh, muzikant in de Eagles. Timothy, eh, Timothy B. Schmidt volgde hem op. En de albums Poco uit 1971 en Deliverin uit 1972 volgden in deze bezetting. Waarna medio oktober 1972 Messina uit de band, band stapte. Om ehm, met Kenny Loggins het eh, duo Loggins en Messina op te richten. Paul Cotton volgde hem op en eh, bracht wat meer rock'n'roll met zich mee. De volgende drie LP's, From the Inside, eh, A Good Feeling to Know en Crazy Eyes, waren eh, verschenen toen Fury begon in 19, uh, eh, begin 1974. Teleurgesteld in het succes de band verliet. Om in Souther Hillman en Fury Band op te richten. En eindelijk de, de hit te scoren waar hij zo naar verlangde. Na het vertrek van ehm, Richie Furay, dus een van de oprichters, kwam de derde eh, periode van de band. En die begint met het, on, eh, met het overgangsalbum Seven, waarna ehm, Cantamos verschijnt. Een album wat voor het eerst de songwriter talenten van Rusty Jong laat horen. Eh, live was vervolgens een verplicht nummer om de platenmaatschappij tevreden te stellen. Nou, dan heeft u wat informatie en weet u ongeveer in welke richting u Poco moet zoeken. Eh, wij gaan nu verder met Elvis Presley. En Elvis vraagt zich dus af eh, of u alleen bent vanavond. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Hey, jongen, jongen, jongen. dat op de middag. Je zou erbij in slaap vallen. Maar nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En, eh, eh, eh, hm, hm, ja, Now You're Lonesome Tonight van Elvis Presley. van het album The 20, Fantastic Hits. Hits. Nou, Jans, kom op. eens even kijken. Ik denk dat ik ruimte nog heb voor één lekkere track van Nina Simon. Misschien. Ja, je weet het maar nooit. African Mailman, zo heet het nummer van deze LP. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden there's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moosey den, moosey den. Städtelein-Haus, Städtelein-Haus. Und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtelein-Haus, Städtelein-Haus. Und du, mein Schatz, bleibst hier.